Lot Lewin met het NOS Journaal. Strijders van islamitische staat in Mosul vallen doelbewust kinderen aan... om burgers te dwingen in die Iraakse stad te blijven. Volgens UNICEF hebben de strijders expres kinderen gedood... van families die op de vlucht waren... om andere mensen die proberen weg te komen af te schrikken. Het Iraakse leger is vorige week een offensief begonnen... om IS te verjagen uit Mosul. In de binnenstad zitten nog ruim 100.000 mensen vast. Staatssecretaris Van Rijn wil dat er snel een oplossing komt voor het tekort aan opvangplekken voor tieners in psychische nood. Hij gaat indringende gesprekken voeren met gemeenten en zorgaanbieders over de kwestie. Van Rijn zei dat tijdens een spoeddebat in de Tweede Kamer. Aanleiding voor het debat is een oproep van de ouders van een suïcidaal meisje uit Rijen die geen opvangplek voor haar konden vinden. De staatssecretaris wil dat gemeenten meer opvangplekken regelen en dat ook zorgaanbieders actief op zoek gaan naar oplossingen, desnoods in een andere regio. In het onderzoek naar de mislukte aanslag gisteren in Brussel zijn vier verdachten opgepakt. Ze zijn gearresteerd bij huiszoekingen in Brusselse deelgemeenten. Alle vier hebben ze contact gehad met de dader van de aanslag op station Brussel Centraal gisteren. De dader is een 36-jarige man van Marokkaanse afkomst uit de Brusselse wijk Molenbeek. In zijn woning zijn er grondstoffen voor explosieven gevonden en documenten die erop wijzen dat hij aanhanger van IS was. In de Spaanse badplaats Fuengirola zijn drie Nederlanders opgepakt op verdenking van afpersing van een landgenoot. Dat melden Spaanse media. De verdachten zijn tussen de 46 en 55 jaar oud. Een van hen zou een voormalig politiemedewerker zijn. Het drietal zou 700.000 euro hebben geëist van het slachtoffer en hem bedreigd hebben. De man was eigenaar van een bedrijf dat levensverzekeringen verkocht. Een bedrijf was failliet gegaan, maar de afpersers wilden nog een schuld innen. Het weer dan nog. Vannacht is het zwoel met 16 tot 21 graden. Overdag veel zon en 25 tot 35 graden.